Ik eh, liep over de Dam en toen was er eigenlijk nog niks aan de hand. En eh, op een gegeven moment kom ik bij de Nieuwe Dijk. Dat is de winkelstraat eh, ja, aan de zijkant van de Dam. En daar lag een man op de grond met iemand bovenop hem. En ja, toen kwam politie erbij, werd de straat langzamerhand afgezet. En ja, eigenlijk heel veel toeristen moesten gelijk de Nieuwe Dijk ook verlaten. Allemaal politie kwam erbij en ik ben eigenlijk een winkel ingevlucht. Want ik wist ook helemaal niet wat er op dat moment aan de hand was. Een groot deel van de dam is afgezet. Daar is een traumaheli geland. Er is een verdachte opgepakt. Over een motief is niets bekend. Ook niet hoe het met de gewonden gaat. Goede kans dat je komende oud en nieuw geen vuurwerk meer mag afsteken. Ook de VVD is nu voor een landelijk vuurwerkverbod. En daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer. De partij stelt wel een paar eisen. Zo willen ze zeker weten dat het verbod gehandhaafd wordt. En willen ze dat vuurwerkverkopers een financiële compensatie krijgen. Ook willen ze dat er nog wel vuurwerk af af mag worden gestoken door verenigingen die zijn aangewezen door de gemeente. En president Trump en zijn team proberen met man en macht Signalgate de kop in te drukken. Een journalist vertelde deze week dat hij toegang had tot gevoelige informatie over een aanval op Houthis in Jemen. Doordat hij per ongeluk in een appgroep op Signal zat met hoge Amerikaanse pieven. Een gevaarlijke blunder, vertelt deze inlichtingen- en veiligheidsexpert in de Radio 1-podcast De Dag. Ze geven ook aan welke soort vliegtuigen er gebruikt worden, eh, welke drones. Stel de vijand weet dit van tevoren, dan kan dat natuurlijk Amerikaanse mensenlevens kosten. Als je natuurlijk een beetje een slimme inlichtingofficier van de andere kant bent... dan kan je deze puzzelstukjes wel in elkaar leggen. Eh, je kan je ook voorstellen dat er andere landen zijn die zich afvragen... goh, als de Amerikanen zo met onze informatie of met inlichting omgaan... wat willen wij dan nog, nog delen? Ja, en ik zou natuurlijk, als ik nu uh, nou, Rusland of China ben... proberen in al dit soort appgroepen te komen. Want ja, je leest er toch hele interessante dingen. Ook is het Duitse journalisten gelukt om informatie van een aantal van die topfunctionarissen te vinden op het internet. Ze vonden telefoonnummers, e-mailadressen en zelfs wachtwoorden. Het weer blijft nog even zonnig. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Morgen begint landinwaarts zonnig. Langs de kust is het bewolkt. En later komt er wat regen bij 12 tot 17 graden.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 A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen nog een kwartier extra door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A9 Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoop het Raasdorp doe je er 10 minuten langer over. En op eh, de N402 van Loenen naar Maarsen tussen Breukelen en Maarsenbroek.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 In Amsterdam zijn vijf mensen gewond geraakt. Ze zouden op verschillende plekken rond de Dam zijn neergestoken. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat het motief was voor de steekpartij. Europese landen moeten druk houden op Rusland... is de uitkomst van een top met Europese regeringsleiders. Ze hadden het ook over een mogelijke troepenmacht... die moet toezien op een staakt het vuren in Oekraïne. Maar daar zijn geen concrete plannen over gemaakt. En de vader en zoon die gisteren zwaar gewond raakten bij een schietpartij in Rotterdam... zouden zijn beschoten vanwege de handel in illegale weeps. Buurbewoners zeggen tegen Omroep Rijnmond dat daar voor de schietpartij een ruzie over was. Het weer, vanavond en vannacht helder. Het koelt flink af tot rond het vriespunt. Morgen een mix van wolken en zon bij 12 tot 17 graden.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 And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Who ready to party? And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Ooh, overdue. Give me some room. coming through. Paid Let's get dirty. That's my jam. I need that uh, to get me off. Sweating till my clothes come off. It's exclusive speakers. I'm on fire. Still jumping six in the morning. hip huggers, go for sure. Shake a little something on the floor. your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up.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 Up up up her face. Up up up her face. I wanna roll with him. we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun.